Uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De branden in Los Angeles hebben tot nu toe aan 24 mensen het leven gekost. De autoriteiten denken dat het dodental nog verder op zal lopen... en dat de natuurbranden verder kunnen aanwakkeren door de hardere wind... die de komende dagen wordt verwacht. Meer dan 14.000 hulpverleners proberen de branden onder controle te krijgen. Ook 900 gevangenen helpen mee. Daarnaast is er hulp uit Canada en Mexico. Iets minder dan de helft van de kinderopvanglocaties met een oudercommissie... komt afspraken met die commissies niet na. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als ouders niet voldoende inspraak hebben, is dat in strijd met de wet kinderopvang. Kleine motorclubs zijn in opkomst. Een nieuw rapport van de politie stelt dat 84 van dat soort clubs in Nederland actief zijn... en dat leden zich willen profileren met drugshandel, witwasserij en geweldplegingen. Vermoedelijk groeit het aantal kleine motorclubs door het verbod op grote clubs... als Hells Angels en Satudara. In België wordt vandaag op grote schaal gestaakt tegen pensioenhervormingen. Het openbaar vervoer is ontregeld, de meeste scholen blijven dicht... en de politie verwacht vandaag een grote demonstratie in Brussel. Zij roepen op om niet met de auto naar de hoofdstad te komen. In Amsterdam is een man op het dak van metrostation Noord geklommen. Gisteravond probeerden agenten hem staande te houden in het centrum van Amsterdam... omdat de man asociaal rijgedrag zou hebben vertoond. Hij botste na een achtervolging op een andere auto en daarna klom hij op het dak van het metrostation.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 Give me the on the left hand side, it a go on. Give me the music, make me jump and pump. It a go down. Give me the music, make me rockin' at the dawn. You play it on the radio, I saw me say we a go hear it on the stereo.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 So loves you, baby. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlandse internetorganisaties roepen de overheid op om te stoppen met sociale media Instagram, Facebook en X. De platforms zijn een gevaar voor de rechtsstaat en de vrijheid, zeggen ze. Aanleiding voor de oproep is de aankondiging dat Facebook en Instagram stoppen met factchecken. Donald Trump gaat in hoger beroep. In de zwijggeldzaak rond Stormy Daniels hoorde hij vandaag zijn straf. Hij hoeft niet de gevangenis in, maar hij houdt wel zijn strafblad. De hele zaak is volgens Trump een poppenkast. Een totaal verbod op gezichtsbedekking bij betogingen kan niet, zegt het kabinet. Wel wordt bekeken of de regels kunnen worden aangescherpt. En het weer, vanavond of wat regen, vannacht lichte vorst en kans op gladheid. Morgen een bui, ook wat zon en een graad of vijf. waiting, waiting for your love, and all the time it's been here right in front of me.